Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In een moerasgebied dat de grens vormt tussen de Amerikaanse staat New York en Canada... zijn de lichamen van acht migranten gevonden. Volgens de Canadese autoriteiten probeerden de Roemenen en Indiërs over te steken naar Amerika. Bij de lichamen lag ook een boot. De politie zoekt nog naar de schipper. De oppositie heeft weinig waardering voor de pauze die het kabinet inlast in de stikstofaanpak. Het kabinet wil nu eerst afwachten hoe de provinciale besturen eruit komen te zien. Met hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol voor de grote winnaar BBB. BBB-leider Van der Plas wil dat premier Rutte de leidersrol nadrukkelijker oppakt. En GroenLinks-leider Klaver vindt dat het kabinet alleen nog maar met zichzelf bezig is. Voor het eerst is er een veroordeling in de zaak van het dodelijke schietincident... op de set van de western Rust in oktober 2021. David Hals, hij is eerste assistent-regisseur van de film... is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij beheerde het vuurwapen waarmee acteur Alec Baldwin... cameravrouw Halina Hutchins per ongeluk doodschoot. In Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas, heeft een tornado tot veel schade geleid. Volgens de lokale reddingsdienst zijn tientallen mensen gewond geraakt door het natuurgeweld. De enorme windhoos blies daken van huizen af en liet muren van gebouwen omvallen. Ook werden bomen met wortelen al uit de grond getrokken en werden auto's omver gegooid. Het statiegeld op blikjes bier en frisdrank is vandaag, vandaag officieel ingevoerd. Wie zijn lege blikje inlevert krijgt 15 cent terug. Het idee is dat het aantal zwerfblikjes fors wordt teruggebracht door de invoering van statiegeld. Nu komen elk jaar 150 miljoen blikjes in de natuur terecht. Het weer. De dag begint regenachtig. In de middag klaart het vanuit het noorden op. Het wordt wel iets koeler dan gisteren. En vanavond daalt de temperatuur naar rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Knoopert Muidenberg. Hier is een lading verloren, drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur.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 We created that's a credit card mess We spend the money that we don't possess Our religion is to go and blow it all So we're shopping every Sunday at the mall All we ever want is more A lot more than we had before So take me lots of money and things When you're broke, go and get a loan Take out another mortgage on your home Consolidate so you can afford To go and spend some more when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me to Of money and things Let's swing lots of money and things.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 En jouw liedje bracht mij in gewachten Naar de bergen met hun wonderen nachten. Oh, het is alsof mijn oren Die al jubelen door het dal, de lente van overal. Een liedje en een ander melodietje, en een ander berg een liedje, al die brand van het heelal.